Dat zijn teams die op de scholen meehelpen om het onderwijs te verbeteren. Het doel is dat het onderwijsniveau van de school binnen een jaar weer op peil is. Scholen zijn niet verplicht om eraan mee te werken. De brigades beginnen in maart. Het ministerie heeft er 1,7 miljoen euro voor uitgetrokken. De staatssecretaris wil met het initiatief het aantal zwakke scholen in Nederland snel verminderen. Vanochtend is in Turkmenistan een deel van een gaspijpleiding in gebruik genomen die gas van Centraal-Azië naar China transporteert. Het gas komt uit het grootste gasveld van Turkmenistan. Door de pijpleiding is China niet langer afhankelijk van gas uit Rusland. De pijpleiding wordt 7000 kilometer lang en China hoopt ieder jaar 40 miljard kubieke meter af te nemen. Naast leiders uit Turkmenistan, Kazachstan en Oezbekistan waren ook de Chinese president Hu Jintao bij de opening aanwezig. Gevangenen die hun straf hebben uitgezeten gaan iets minder vaak de fout in dan vroeger. Dat blijkt uit de jongste recidieve monitor van minister Hisbalin. Zo'n 54% van de gedetineerden die in 2006 werden vrijgelaten... kwam binnen twee jaar opnieuw met de politie in aanraking. Bij gevangenen in 2004 was dat nog 59 procent. Hoewel het verschil niet erg groot is, spreekt hier van een doorbraak. Hij denkt dat het positieve resultaat vooral te danken is aan de persoonsgerichte aanpak. Daarbij worden gevangenen niet alleen gestraft, maar worden ze ook gescreend op gedragsstoornissen en zo nodig behandeld. Het weer. In het westen en zuiden schijnt de zon. In het noorden en oosten komt meer bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt. De rest van de week blijft het winters met op woensdag en donderdag misschien wat sneeuw.